uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Bijleveld van Defensie heeft een motie van wantrouwen van de oppositie overleefd. Die was ingediend omdat de Kamer tot tweemaal toe onjuist was geïnformeerd door Bijlevelds voorganger Hennis. Die zei dat Nederland in 2015 niet betrokken was bij bombardementen in Irak waarbij burgerdoden waren gevallen. Terwijl ze toen al wist dat dat wel degelijk was gebeurd. Bij de aanval op een IS-fabriek van autobommen kwamen zeker 70 onschuldige burgers om het leven. In het debat bood Bijleveld haar excuses aan voor het verkeerd inlichten van de Tweede Kamer. De motie van GroenLinks werd gesteund door bijna de hele oppositie, maar de coalitiepartijen en enkele oppositiepartijen hielden Bijleveld in het zadel. Een jongen van 13 die dit weekend werd aangehouden... wegens het neersteken van een jongen van 14 uit Spijkenisse... wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Hij blijft voorlopig vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. De twee zouden zaterdagavond ruzie hebben gekregen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. De politie in Nigeria heeft weer ruim 250 mensen bevrijd... die werden vastgehouden in een islamitische instelling voor verslaafden. Sommigen waren geketend. De afgelopen maand heeft de politie in totaal bijna 1500 mensen uit gevangenschap bevrijd... uit de islamitische instituten die zogenaamd hulp verleenden. De politie Midden-Nederland heeft mogelijk een fout gemaakt... waardoor een man met epilepsie kon blijven autorijden. Het AD meldt dat de man die vorige maand bij een crash op de A2 bij Breukelen... twee mensen doodreed, al zeker drie andere ongelukken had veroorzaakt. De man mocht niet rijden omdat hij leed aan epileptische aanvallen. Ajax heeft in de Champions League in een bizarre wedstrijd... met 4-4 gelijk gespeeld tegen Chelsea. In Londen stonden de Amsterdammers eerst met 4-1 voor. De wedstrijd kantelde toen zowel Blind als Veldman uit het veld werden gestuurd met twee keer geel. Daarna kwam Chelsea nog langs zij en scheelde het maar weinig... of had de ploeg uit Londen nog gewonnen. Het weer. Er trekt een regengebied over en het wordt vannacht een graad of 6. Overdag in het zuidoosten nog wat regen. Later wisselend bewolkt bij 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Now this is all I dream. There's really nothing. het ritme van de herfst. you to bring it all on. If you make it all wrong, then I make it all right. Yeah. I want you to rule my life, to rule my life, to rule my life.